Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed in een garagebedrijf. Het bedrijf en een pand in de buurt zijn in de as gelegd. De brand brak na half vijf uit door nog onbekende oorzaak. Er kwam veel rook vrij. Een aantal huizen in de buurt werd ontruimd. De bewoners werden opgevangen in een kerkgebouw. Rond half acht werd het zijn brandmeester gegeven. De brandweer denkt dat het nablussen nog tot de middag gaat duren. Wanneer de geëvacueerde mensen in Veldhoven weer naar huis kunnen, is nog niet bekend. Bij een aardbeving in Haiti zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Er zijn ruim 100 gewonden. Meerdere gebouwen zijn ingestort. De aardbeving had een kracht van 5,9 en het epicentrum was aan de noordkust van het Caribische land. Het was een van de zwaarste schokken in Haiti sinds de beving van 2010, waarbij minstens 90.000 doden vielen. De schok werd ook gevoeld in de hoofdstad Port-au-Prince. Voor zover bekend is daar geen grote schade. De president van Haiti, Moise, roept de bevolking op om kalm te blijven. Brett Kavanaugh is beëdigd als rechter van het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Eerder op de dag stemde de Senaat met twee stemmen verschil in met zijn beëdiging. De benoeming wordt gezien als een grote overwinning voor president Trump. In het Hoge Rechtshof zijn de conservatieve rechters nu in de meerderheid. Tegen de benoeming van Kavanaugh werd de afgelopen dagen fel gedemonstreerd... omdat hij wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Ook gisteren waren er protestacties. Daarbij zijn zeker 164 mensen opgepakt. Bij Purmerend is een politieauto met twee agenten tegen een boom gereden. Een van de agenten kwam bekneld te zitten en moest door de brandweer uit de auto worden gehaald. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De andere agent had lichte verwondingen. De oorzaak van het ongeluk bij Purmerend is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat er geen andere auto bij betrokken was. Het weer, eerst nog wat regen, later droog en meer zon... en met ongeveer 15 graden wordt het een stuk frisser dan gisteren. Vanaf dinsdag wordt het zonniger en warmer.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 Our house to be sure she was a grand old like a She was beautiful. Madame Peters couldn't imitate her. She opened up her mouth, northeast, west, and south. Simone Beckley voorspelde in 2015 dat nieuwkomer Cleona Hagen heel snel haar stempel zou drukken op de Ierse en Britse country muziek scene. Trouw aan die woorden heeft Cleona inderdaad de scene stormenderhand veroverd. Onlangs is van haar het album Secret Love verschenen, met daarop het aanstekelijke McCarthy's Party, waarmee ik opende. Welkom en ik wens je weer ontzettend veel luisterplezier. Robert Mitzel is afkomstig uit Louisiana, maar woont al jaren in Ierland, waar hij ook zeer bekend is. Zijn nieuwe single She's My Baby brengt hij nu voor het voetlicht. Ook Lisa McHugh is een ster in Ierland. En zij sluit dit blokje heel toepasselijk af met Bye Bye. drinking and dancing, but that's right. Cause I'm on the sofa with my best friend.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 Ze is afkomstig uit de Appalachian Mountains. Geboren met folk en country in haar bloed komt ze uit een lange rij zangers, muzikanten en gitaarbouwers uit Oost-Kentucky en West-Virginia. Als autodidactische gitarist begon Martha al op jonge leeftijd met het schrijven van songs. Ze heeft het podium gedeeld met Ricky Skeks en Merle Travis. En na twee succesvolle tournees in Europa woont Martha een deel van het jaar in het Franse Bordeaux. Deze Texaanse troubadour legt haar ziel en zaligheid in elke song hetgeen duidelijk wordt via haar nieuwe album Dancing Shadows, met Hillbilly Top als mijn favoriet. your hillbilly. We got the hillbilly bob. Dat was Martha Fields met de song van het album van de maand. Nu Phil Vezzer met My Chevrolet. Lucy G. Dalton oogste successen tussen eind jaren 70 en begin jaren 90. Daarna werd het angstvallig stil rond haar.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 I never will change. These young desperados who can't be tied down have driven me almost insane. Mama, I never pick winners, I've only myself. done from the start. Well, I've chosen men I could love with my body, but none I Abby Gardner is de dobro-speelster en leidster van het akoestische folk- en bluegrass vrouwentrio Red Molly. Ze is een volleerd songwriter die al eerder op de solotour ging met het album Hope uit 2011. Toen bleef ze dicht bij haar Red Molly geluid. Wishes on a Neon Sign omvat een genrekruising. Grotere, klinkende inspanning vol met wervelende toetsenborden, achtergrondzangeres en elektrische gitaren. Het muzikale palet van Abby Gardner heeft zich duidelijk verbreed hetgeen ook blijkt uit een song als Wallflower Days. I don't know where to begin, but I know I can't keep it all in. It doesn't really work that way. Gotta say what I need to say. I don't wanna hesitate. care if I make mistakes. I don't wanna be the quiet one. Wanna jump in and have some fun. So make a pot of jambalaya. Yeah, Mardi Gras is coming soon. The wallflower days are through. So come on, baby, take my hand. Velen denken dat het origineel van Hello Trouble van Buck Owens is. Niets is minder waar. Orville Couch en Eddie McDuff schreven het in 1962. En Orville's versie reikte tot een vijfde plaats in de country charts. De original van deze week. Woke up this morning, happy as could be. I looked did I see walking up my sidewalk, just as plain as day. Here comes trouble that I never thought I'd see when she went away. Hello, trouble. Come on in. Talk about heartaches or in the world you've been. Well, I ain't had the miseries since you've been gone. Hello, trouble, trouble, trouble, welcome home. Well, I'll make a pot of coffee and let you rest your shoes. You can tell me those sweet lies and I'll listen to you. Cause I'm just a little part of the life you live. But I'd rather have a little bit of trouble and to never know the love you give. Hello, trouble. Come on in. Talk about heartaches or in the world you've been. Well, I ain't had the miseries since you've been gone. Hello, trouble, trouble, trouble. Welcome home. Laura Benitez is een zangeres en songschrijfster uit Californië, die samen met haar begeleidingsband The Heartache in lokale clubs en zalen optreedt, om er op Amerikanen intercountry honky-tonk en rockabilly nummers te vertolken. Almost the Right One, Casa Michello, is afkomstig van haar meest recente album. Je Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Zangeres, gitarist en songwriter Lea Kliphuis kwam in 2010 na een muzikale reis door de Verenigde Staten met haar debuutalbum Can I Come By. Een folkrockplaat geïnspireerd door onder andere Emmylou Harris, Bruce Springsteen, Johnny Cash en Loretta Lynn. In januari 2016 zag haar tweede album, The World Owes Me Nothing, het levenslicht. Daarop is A Long Way From Home terug te vinden. Koopman ontdekte al op jeugdige leeftijd de gitaar en ontwikkelde zich tot een country, rock'n'roll en blues-gitarist van formaat. Naast een gedegen kennis van het Amerikaanse rootsrepertoire schrijft hij zijn eigen tekst over alledaagse onderwerpen, met een dosis humor en soms een kritische ondertoon. In 1999 maakte Koopman zijn eerste soloalbum, Stumbling Blocks, waarvan I Don't Stumble When I Sing afkomstig is. Tot slot van dit blokje kun je luisteren naar Clementine Volker met One More Last Night. Take a breath, step I was still a kid. I did not stumble that bad, just a little bit. I could hardly breathe, and it got worse on every fucking word. Seemed to be a curse. and always stay alone. when you're feeling lonely, you don't know what you're going through. Yeah, but I got a song. It's the like talking through a wall. Any way you can, you avoid a chat, and you are so afraid you might get laughed at. And always alone, but when you're feeling lonely, they don't know what you're going through. Yeah, well, I've got a song. Yeah, stumble until I die. I'm gonna ask the Lord for the reason why. And he'll probably say, son, don't get me wrong, but I guess you were born just to sing a song. And always alone, feeling so lonely. You don't know what you're going through. Yeah, but I've got a song it's the home. tequila. But that don't stop me, I've got to see ya. Like cigarette smoke, wanna drag you in and hold you deep as long as I can. be sacrificed just to have het blokje country uit eigen land. Binnenkort verschijnt er van James Carruthers een album met songs van George Jones. Someday My Day Will Come is hier de voorbode van. Someday my day will come. I won't need a thing at all. Yes, I can stand. say just what I feel. Someday my day will come when dreams become reality. It's a tiring path we travel through. For each step I take, Lord, I'm set back to. We all have roles in life to play. And I'll play a great one someday. Someday, my dear. cup will overflow. Someday my day will come, and I'll watch my ship as it comes in. My castles won't be made of sand. Someday my day true love right in my hand.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 Haar roots liggen niet in Texas, maar in het oosten van Kentucky en West Virginia. Haar album Southern White Lies scoorde nummer 2 positie in de jaarlijst van de Euro-Americana Charts in 2016. Er is net een nieuw album uit, genaamd Dancing Shadows. Er staan veertien door Marta gecomponeerde songs op, waarvan Suki er één is. Zoals ze zelf zegt, de songs vertellen haar levensverhaal uit het verleden en het heden. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. knocking at my door, hounds howling at the moon. Walk on down that hill, you want me missing you soon. Ashes to ashes and dust to dust. I got me nobody, and everyone I can trust. Well, I'm the queen of my cavern, hold my own on Wrecking Creek. Got no faith in no one red rock with my kinfolks' bones above. My babies are hungry. Well, mama's got lots of love. Well, they creep down here from Branchland and over from West Hamlin, slinking round in the night from our mill and East Lynn. shadow hear that Winchester. Well, I'm a woman made of stone. Yeah, you can call me Esther. Dance shadows on the wall. Dance shadows on the wall. Smell of smoke and wild onions. Well, I'm the queen of my cavern, hold my own on Raccoon Creek. Got no faith in no one, only my bare feet. Dance shadows on the wall, dance shadows on the wall. Smell of smoke and wild onion, yeah, that's what I recall. Dancing shadows on the wall, dancing shadows on the wall. Smell of smoke and wild onion. That's shadows on the wall. That's shadows on the wall. Smell of smoke and wild. hoor graag artiesten die zich voornamelijk bezighouden met één genre en die laten horen dat zij dit beheersen. Ik moet zeggen dat voor A Good Time Call met mijn keuze Daytime Drunks wel voldoet aan wat country rock liefhebbers wensen. and got boozing on my mind. My wife took the kisses off beer in the fridge, so I'm off to find another daytime drunk. together. Biertijd is een prettig vooruitzicht, maar Terry Lee Palmer moet toch nog even wachten. Want ik plak er nog een uur aan vast.